uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Afghanen die mogelijk getuigen zijn geweest van misdaden van het Britse leger... is toegang tot Groot-Brittannië geweigerd. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven tijdens een onderzoek naar oorlogsmisdaden. Het ging om Afghanen die recht hadden op een Britse verblijfsvergunning... omdat ze het Britse leger hadden geholpen tijdens de oorlog in hun land, bijvoorbeeld als tolk. De aanvragen werden allemaal geblokkeerd door één officier van een Britse speciale eenheid. Het gaat om ruim 1500 mensen die wilden emigreren... omdat hun leven onder het Taliban-regime gevaar liep. Het RIVM gaat bijeenkomsten in kwetsbare wijken organiseren... om de opkomstcijfers bij bevolkingsonderzoeken te verhogen. Die cijfers zijn de laatste jaren teruggelopen. De bevolkingsonderzoeken naar darm, borst en baarmoederhalskanker... zijn bedoeld voor mensen die nog geen klachten hebben die passen bij de ziekte. Doel is het vroeg opsporen ervan. Volgens het RIVM zijn de bijeenkomsten nuttig... omdat daar mensen komen die wel mee willen doen... maar bijvoorbeeld hun post niet lezen. Freddie Mercury had in het geheim een dochter... blijkt uit een nieuwe biografie die in september verschijnt. Mercury had een innige relatie met zijn dochter en ging vaak bij haar langs. De biograaf schrijft dat de dochter van de zanger van Queen in 1976 is verwekt bij de vrouw van een goede vriend van Mercury. De verdachte van de steekpartij in Hamburg moet vandaag voor de rechter verschijnen. Het gaat om een Duitse vrouw van 39. Bij de steekpartij raakten 18 mensen gewond, zegt de politie in de Duitse stad. Volgens verschillende media zijn onder de gewonden vier mensen in levensgevaar. De politie hield al snel de vrouw als verdachte aan. Het weer, het is op de meeste plekken droog en dat blijft de rest van de ochtend zo. Dan kan ook de zon af en toe tevoorschijn komen. Later vandaag meer bewolking en veel kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A9 Alkmaar richting Diemen. Voor afrit AMC is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.